Lot Lewin met het NOS Journaal. Zeker 59 mensen zijn omgekomen door verdrukking bij een massaal Halloweenfeest in Seoul in Zuid-Korea. 150 mensen raakten gewond. Tientallen mensen kregen een hartstilstand of hadden ademhalingsproblemen. Mensen werden verdrukt en vertrapt in een smalle straat in een uitgaansgebied. Volgens lokale media was de mensenmenigte op weg naar een bar waar een beroemdheid te zien zou zijn en brak er door de drukte paniek uit. De opschorting van de graandeal door Rusland gaat per direct in en geldt voor onbepaalde tijd. Dat meldt persbureau Reuters op basis van een brief van de Russische regering aan de VN. Moskou roept de VN-veiligheidsraad op om de situatie maandag te bespreken. Rusland zegt de medewerking eh, op vanwege een Oekraïense droneaanval op de Russische vloot op de Krim in Sebastopol. Volgens de Russen liggen daar ook schepen die graanschepen moeten beschermen. De Oekraïense regering ontkent elke betrokkenheid bij de aanval. Tientallen gemeentes en bedrijven doen vanavond in de Nacht van de Nacht hun verlichting uit. De Nacht van de Nacht is een actie georganiseerd door de overheid en milieuclubs... om energie te besparen en lichtvervuiling tegen te gaan. Het gaat vooral om overtollig licht, dus sfeerverlichting, reclames en licht op de kantoorvloer. Uit een schatting van TNO blijkt dat er jaarlijks 1 miljard kilowattuur aan elektriciteit bespaard kan worden... als dit structureel gebeurt. Dat is evenveel als het jaarlijkse verbruik van 350 huishoudens. Arbeidsmigranten in Doha in Qatar moeten hun huis uit vanwege het aanstaande WK voetbal. In een document van de lokale autoriteiten staat dat de wijken ontruimd moeten worden vanwege regels van de Wereldvoetbalbond FIFA. De Qatarese overheid ontkende eerder dat de ontruiming te maken zou hebben met het WK. En het weer, het is droog met hier en daar wat sluierbewolking. Vanavond klaart het op en daalt de temperatuur naar 10 tot 13 graden. Morgen opnieuw droog, zonnig en vrij zacht met 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland staat een file op de A7, Hoorn richting Zaanstad.